Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam zijn twee voetgangers om het leven gekomen. De bestuurder van de bestelbus, die bij het ongeluk betrokken was, heeft zijn bus een paar honderd meter vanaf de plek van het ongeval neergezet en is op de vlucht geslagen. De politie heeft naar hem gezocht, maar de bestuurder is nog steeds spoorloos. De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het deel van de staat Florida... dat afgelopen week werd getroffen door een orkaan. Biden bezocht het plaatsje Live ook, waar hij schade aan huizen bekeek... en sprak met de burgemeester en reddingswerkers. Hij beloofde dat zijn regering er alles aan zou doen om de benodigde hulp te verschaffen. Hij zou daar volgens het Witte Huis ook de republikeinse gouverneur DeSantis ontmoeten. Maar die weigerde uiteindelijk naar het rampgebied te komen omdat het de hulpverlening zou verstoren. Alle 2900 derde landers die zijn gevlucht uit Oekraïne houden recht op opvang in Nederland... totdat er een definitief oordeel ligt van de Raad van State. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van der Burg besloten. Aanleiding voor het besluit is een spoeduitspraak van de Raad van State. Een derde lander uit Tanzania mag hier blijven tot de Raad van State een definitief oordeel heeft geveld over het recht op opvang. Pierre van Hooijdonk keert terug als voetbalanalist bij NOS Sport. Vanavond zit hij weer bij Studio Voetbal. De afgelopen twee uitzendingen was hij niet te zien... na ongefundeerde en belastende uitspraken over Ajax-trainer Maurice Stijn. De hoofdredacteur van NOS Sport heeft intensief met Van Hooijdonk gesproken... en zegt dat de analist zijn uitgeleider inziet. Het weer, vannacht brede opklaringen en op veel plaatsen wat nevel of mist.